Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren in Europa gebruiken flink minder condooms. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie deed 10 jaar geleden nog 70% van de jongens van 15 die seks hebben een condoom om. In de meest recente cijfers is dat nog maar 61%. Ook het aantal meisjes dat veilige seks heeft is gedaald. De WHO zegt dat Europese landen de seksuele voorlichting aan jongeren verwaarlozen. SOA AIDS Nederland is het daarmee eens, zeiden ze eerder al. Wat we zien is eigenlijk dat sinds 2011 geen landelijke terugkerende campagnes meer worden gevoerd... om mensen ook te informeren over condoomgebruik. En in het jaar daarna is het condoomgebruik onder jongeren beginnen te dalen. Eh, en we zien ook dat het steeds moeilijker wordt om bijvoorbeeld een SOA-test te doen. Ja, en als je niet kunt laten testen, dan eh, loop je ook langer met een gonoreu rond of een andere SOA. En dan kun je het ook weer makkelijker overdragen. Van de Nederlandse jongeren zegt iets meer dan de helft... dat ze tijdens de laatste keer seks een condoom hebben gebruikt. De computerstoring die gisteren voor problemen bij hulpdiensten, ministeries en Eindhoven Airport zorgde... kwam door een softwarefout bij het ministerie van Defensie. Minister Brekelmans gaat er niet vanuit dat iemand de boel heeft gehackt. Ook zegt hij dat de veiligheid niet in gevaar is geweest. Inmiddels werkt zo goed als alles weer zoals het moet. De Spaanse politie heeft een voortvluchtige man opgepakt... die in ons land is veroordeeld voor seksueel misbruik van een minderjarige. Hij misbruikte vier jaar geleden een minderjarige... maar vluchtte na zijn veroordeling naar Spanje. Minder dan een dag nadat er een internationaal arrestatiebevel was uitgegaan... werd hij al gepakt. Een Spaanse rechter moet beslissen of hij naar Nederland wordt gebracht. En in Parijs zijn gisteravond de Paralympische Spelen officieel geopend. Er waren meer dan 60.000 mensen mensen bij aanwezig. De Nederlandse vlag werd gedragen door een rolstoelbasketbalster en een wielrenner. Hij met de vlag, Daniel Abraham Gebru en rechts in de rolstoel Carina de Roy, de vlaggedragers van Nederland. 86 sporters, een grote ploeg, veel medaillekandidaten erbij. In het rolstoeltennis, in het roeien, atletiek, Nederland is binnen... Goed voor 25 gouden medailles in Tokio. En vandaag is al de eerste kans op een medaille voor Nederland in Parijs bij het baanwielrennen. En het weer nog. In het oosten veel zon en bijna 30 graden. Aan de kust zijn er meer wolken en daar is het ook een stuk frisser. Vanmiddag rond de 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. De vertraging is ongeveer een kwartier. A4 van Den Haag naar Amsterdam langzaam rijden en stilstaan tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud.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 So niggas living it up, uh. To everybody that be living it up, we say. So all my niggas living it up, uh. Come on. baby, bad, it's typical. Every day, one night thing. It's a physical. I'ma love you tonight, gang. Look, calling your name. put your phone in the range and roll over. I just really wanted to hold you. Time get to know you. That's a good chick. Before it's all over, I'ma meet this chick. Probably treat this chick more better. Cause if you ain't, no, thugs and ladies go together. Popping my collar, partner, who in the spot? Baby, rule in the spot. In the mug, in the watch, ugly. Half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me cause they don't trust me. And they say I'm lucky. You think think I got time to blow all this dough and do all these shows on flight in the llama charging white robes. Uh oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, uh. What you do? To everybody that be living it up, we say what do I do? And all my ladies that be giving it up, my uh. Love. Ladies wanna hold a name is acting. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at Never leave you alone. Cause a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Must be hit it off at first sight like love jones. Many zones, baby, lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed. But you know the ruby, living it up. ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I ride right next to you, doing dope Nothing cuts. guts, then your whole vibe like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I won't feel your passion. Come when you act, laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. Homegirl got eluded, uptight, turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Cause I thought you knew what I do. You know I know what I do. Cause it ain't a And no time out till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say. What I do. And all my ladies that be giving it up. Uh, what you do. To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My uh, love come on. For you. To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My love Come on, we get it right.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 De storing werd veroorzaakt door een fout in de softwarecode op een van de IT-netwerken van Defensie. De commandant der strijdkrachten Onel Eigelsheim zegt dat hij het geen probleem vindt als Oekraïne ook Nederlandse F-16's inzet in Rusland. De hoogste militair van ons land noemt de Oekraïnse aanval op Russisch grondgebied op praktisch gebied briljant. In het zuiden van Japan is de zeer krachtige orkaan Shan aan land gekomen. Door de hevige wind zijn tientallen mensen gewond geraakt. Ook zijn er mensen vermist. Het weer, de dag begint met flink wat zon. Alleen in het westen kans op wat bewolking. Het wordt 23 tot 29 graden. from away And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot why not?